Annette Schut met het NOS Journaal. President Trump kondigt in een reeks brieven hogere importtarieven aan... voor handelspartners van de Verenigde Staten. De brieven zijn een nieuwe stap in de pogingen van Trump... om gunstige handelsdeals voor de VS te sluiten. De president publiceerde als eerste brieven aan de presidenten van Japan en Zuid-Korea. Daarin dreigt hij met importtarieven van 25 procent. Op de Rode Zee is opnieuw een vrachtschip aangevallen. Twee mensen aan boord zouden gewond zijn en twee anderen worden vermist. Houthi-rebellen vielen gisteren een ander vrachtschip aan. Dat schip werd urenlang bestookt met granaten en geweervuur. De bemanning kon het schip op tijd verlaten. Dat schip is inmiddels gezonken. Israël voerde daarna aanvallen uit op doelen van de Houthis, de eerste in bijna een maand. De kans is aanzienlijk dat de Houthis ook achter de aanval van vandaag zitten. De gemeenteraad in Zwolle heeft ingestemd met de komst van een AZC. Eerder vanavond demonstreerden meerdere daartegen. Ook PVV-leider Wilders liet zich zien bij dat protest. Hij was naar eigen zeggen in Zwolle om de demonstranten te steunen. Maar het was voor hem ook een kans om campagne te voeren. Jasper Philipsen heeft bij zijn val in de derde etappe van de Tour de France meerdere breuken opgelopen. Volgens zijn ploeg gaat hij zo snel mogelijk naar het ziekenhuis na het breken van zijn sleutelbeen en mogelijk meerdere ribben. De Belgische sprinter ging gehuld in de groene puntentrui 60 kilometer voor de finish onderuit. Zaterdag won hij nog de eerste etappe. Door de val komt Philipsen deze ronde van Frankrijk niet meer in actie. Het weer, vanavond af en toe een bui en vannacht nog meer regen. In het zuidwesten kan het ook gaan omweren met kans op hagel en veel regen in korte tijd.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 Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel waar jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. Koude buren, koude buren, lege flessen, lege flessen op de gang. Lange tanden, watermuren, watermuren. Weinig zon, weinig zon en veel behang. ik kan het niet, ik kan het niet. drum going around like bum bum bum. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't wanna get burned. And today is our turn.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 He said, My boy, you gotta run. Don't wait for me, don't wait for mom. We'll come get you when it's safe for us to move. come find me like he said. And in that time I disaster and the things that I would see. I never found my father. I never found my destruction, but I'm telling you and I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul.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 Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur. Levi van